9 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of een partij Russische wodka... die in Rotterdam is onderschept, bestemd was voor Noord-Korea. Vorige week vond de douane 90.000 flessen wodka onderin een Chinees schip. De lading was officieel bestemd voor China... maar de douane vermoedt dat de werkelijke bestemming Noord-Korea was. Export van goederen naar Noord-Korea is verboden... vanwege VN-sancties tegen het regime van Kim Jong-un. De wodka is in beslag genomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Sharif, stapt op. Hij zou zich gebaseerd voelen toen hij gisteren niet was uitgenodigd... bij het bezoek van de Syrische president Assad aan Iran. Sharif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst... waarin door zes wereldmachten afspraken werden gemaakt... over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit die overeenkomst. Iran werd daarna hard getroffen door Amerikaanse sancties... en Zarif kwam onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani van Iran zijn ontslag accepteert. Het doek is bijna gevallen voor luchtvaartmaatschappij Insel Air. Het noodlijdende Curaçaose bedrijf heeft al ruim twee jaar uitstel van betaling. Verschillende overnamepogingen zijn mislukt. Gisteren haakte de laatste strategische partner af... nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. Later vandaag doet de rechter uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord... of dat er een beslissing komt dat het Curaçaose maatschappij failliet is. Insulair begon in 2006 en vloog op 21 bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika en de Caribische eilanden. Mede door de crisis in Venezuela lijkt het einde voor de maatschappij van Curaçao nu echt in zicht. Het weer, vandaag weer veel zon, tot 16 tot 19 graden. Ook morgen veel zon en dezelfde temperaturen. Donderdag meer bewolking en wat regen en 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht 4 kilometer. Vertraging ongeveer een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Battenverdorp.